Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het bulletin van NOS op 3. In Groningen is het bevrijdingsfestival ontruimd. Volgens de organisatie is er extreem slecht weer op komst en zwaar onweer. En is het nu niet veilig genoeg in het park. Ook in Zwolle heeft het bevrijdingsfestival even stilgelegen vanwege onweer. In Haarlem zijn er voor ons nog geen problemen en zitten de eerste biertjes er al in. Het is een feest om de vrijheid van Nederland te vieren. En eh, het is super gezellig veel mensen bij elkaar. Eh, elk jaar een, feestje. Overigens is dat in Groningen niet helemaal klaar met het feest. De organisatie zegt dat de weersverwachtingen voor later op de dag er goed uitzien. Dat de deuren dan weer open gaan. In Assen worden bezoekers opgeroepen pas na het onweer te komen. Ines Weski is voorlopig geschorst als advocaat. Ze kan op dit moment sowieso niet haar taken uitvoeren... omdat ze sinds twee weken vastzit. Het OM denkt dat ze berichten heeft doorgespeeld... tussen de buitenwereld en crimineel Ridouan Taghi. Geld blijft maar binnenstromen bij de supportersclub van Feyenoord. Ze zamelen geld in voor een enorm spandoek. En de teller staat sinds woensdagavond al op anderhalve ton. Daarmee willen ze ook muurschilderingen maken voor als Feyenoord kampioen wordt. Volgens de Rijnmond willen er zoveel mensen doneren... Doordat, omdat, en dat de site regelmatig overbelast is. En de stakingen bij distributiecentra hebben de Albert Heijn een hoop geld gekost. Het bedrijf is een omzet van 35 tot 45 miljoen misgelopen, heeft een databureau uitgerekend. Medewerkers staken omdat ze meer salaris willen. En dat zorgt al een paar dagen voor lege schappen. Het is een behoorlijke impact. Uh, lege schappen hebben dan nou eenmaal als gevolg. Wat we vooral ook in het klantgedrag terugzien is dat klanten niet zozeer misgrijpen. Maar vooral ook een hele boodschappentrip verplaatsen naar de concurrent. Voor nu wordt er even niet meer gestaakt omdat maandag de vakbond en Albert Heijn weer gaan praten. En dan nog het weer vanmiddag stevige buien met hagel en onweer. Het is tussen de 16 en 20 graden. Vanavond geleidelijk droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ADB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4.